Door het noodweer zijn tenten ingestort. Op het terrein in de Achterhoek wordt dit weekend het Zwarte Cross Festival gehouden. Het is een van de grootste muziekfestivals van Nederland en het grootste motocross evenement van West-Europa. Vorig jaar trok Zwarte Cross bijna 100.000 bezoekers. In Hengelo. In Hengelo is door het noodweer het dak van het station gedeeltelijk losgeraakt en op een bovenleiding terechtgekomen. Daardoor rijden er tussen Hengelo en Oldenzaal geen treinen. In Groningen zijn twee militairen opgepakt omdat ze een portier van een uitgaansgelegenheid hadden mishandeld. Volgens de politie vielen de mannen van 25 en 27 jaar twee vrouwen lastig. De portier sprak hen daarop aan, waarna hij klappen kreeg en de militairen er vandoor gingen. Ze werden uiteindelijk opgepakt door een paar surveillerende agenten. Volgens de politie hadden de militairen ook een rookpot en twee oefengranaten op zak. Omdat ze voor defensie werken zijn ze overgedragen aan de marechaussee. Een 24-jarige vrouw is door de rechtbank in Utrecht tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld van vier maanden, omdat ze haar baby te vondeling had gelegd. In september vorig jaar liet ze haar kind, twee dagen na de geboorte, achter in de buurt van een ziekenhuis. De rechter rekende het haar zwaar aan dat ze de baby achterliet zonder dat ze er zeker van was dat het kind zou worden gevonden. Het weer, er trekken zware onweersbuien naar het noordoosten van het land. Hierbij is er kans op hagel en windstoten. De temperatuur ligt tussen 20 graden aan zee en 30 in het oosten. Later vanmiddag nieuwe buien vanuit het zuiden en vooral ook overal in het, in het oosten. Morgen wisselend bewolkt met een enkele lichte bui. Het wordt dan 20 graden aan zee en 25 in het oosten.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 Not, nothing on you. They might say hi, and I might say hey. disappear. Ever had the feeling almost broke into? Said that you were leaving like you do. Yes, pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar.